Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Vijf mensen die vannacht met de auto tegen een boom reden in de buurt van Assen... zijn allemaal minderjarig. Geen van hen heeft een rijbewijs. Een van de inzittenden, een meisje, heeft het niet overleefd. De vier anderen raakten gewond of zelfs zwaar gewond. Ze komen uit Assen en Rolde. Het ongeluk gebeurde een stukje verderop tussen twee dorpjes in de buurt van Assen. Er waren geen andere auto's bij betrokken. Florida wordt bedreigd door een zware orkaan. De verwachting is dat die orkaan komende nacht in de Amerikaanse staat aan land komt... met windsnelheden van 160 km per uur. Volgens de weerman van CNN kunnen mensen wekenlang zonder stroom komen te zitten. All those trees, all those power lines coming down. People will be without power, Jim, for Weeks. De gouverneur heeft een noodtoestand uitgeroepen... zodat er makkelijker hulp geboden kan worden. Er wordt gevreesd voor hoge golven en overstromingen. De Spaanse voetbalbond wil dat voorzitter Luis Rubiales opstapt. De bond zegt dat zijn onacceptabele gedrag het imago van het Spaanse voetbal ernstig heeft beschadigd. Nadat de Spaanse voetbalvrouwen het WK hadden gewonnen... kuste Rubiales een speelster zonder toestemming vol op de mond. Zelf is hij zich van geen kwaad bewust. En autobezitters in Londen krijgen het zwaar. Vanaf vandaag gelden er in bijna alle delen van de stad strenge milieuregels... Mensen met een oude, vervuilende auto moeten een toeslag gaan betalen van bijna 15 euro per dag. Daar is volgens correspondent Fleur Launspach niet iedereen blij mee. Stel, je bent een loodgieter en je woont in eh, een buitenwijk van Londen... en je hebt een dieselbusje waar al je spullen in zitten... dan moet je dus naar je klanten in Londen. Maar dan moet je nu dus of je busje gaan vervangen... of je moet die 15 euro per dag gaan betalen. En het is zo dat de buitenwijken van Londen zijn ook vaak niet de meest rijke wijken. Dus een Tesla kopen daar is voor veel mensen ook niet echt een optie. Dus daardoor groeit de weerstand. En het weer nog.